7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De hoofdverdachte van de aanslagen in Nieuw-Zeeland wilde nog meer slachtoffers maken. De 28-jarige Brenton Tarrant werd gestopt door de politie... maar was van plan om de aanslag voor te zetten... zegt de premier van Nieuw-Zeeland tegen verslaggevers. Tarrant is eerder vandaag voorgeleid voor de rechtbank in Christchurch. Het proces tegen hem begint op 5 april. Tot die tijd blijft hij zeker vastzitten. Na Sterren zitten er nog een man en een vrouw vast. Hun rol is nog onduidelijk. Premier Ardern is in Christchurch om nabestaanden van de aanslag te ontmoeten. Overal in Nieuw-Zeeland worden herdenkingen gehouden. Vliegtuigfabrikant Boeing zegt binnen een week tot 10 dagen met een software-update te komen voor de Boeing 737 MAX. Het type MAX 8 staat bijna overal aan de grond. Er wordt getwijfeld aan de veiligheid van het vliegtuig na de ramp in Indonesië in oktober en die met Ethiopian Airlines afgelopen zondag. Voor het bedreigen van een Limburgse burgemeester wordt niemand vervolgd. Twee mannen die verdacht werden gaan vrijuit door gebrek aan bewijs, meldt de Limburger. Burgemeester Hoeben van Voerendaal werd vorig jaar bij zijn huis bedreigd met een vuurwapen. De politie besteedde volgens de Limburger 35.000 uur aan onderzoek aan de zaak, maar heeft die nu gesloten. Bij station Castricum is een intercity bijna op een stilstaande trein gebotst. De intercity reed door een rood sein en remde daardoor volgens de NS automatisch af. Op 15 meter afstand kwam de trein tot stilstand. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport onderzoekt de zaak. Op een kermis in Amsterdam zijn gisteravond meerdere vechtpartijen geweest. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist. Twaalf mensen zijn aangehouden. De kermis in het Westerpark werd eerder gesloten. Het weer, het is bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In de loop van de dag wordt het droog.